10 uur. Gert Kluk bij het NOS-journaal. De beoogde nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties... heeft zich teruggetrokken voor de functie. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat... dat de vrouw, Heather Nauert, die beslissing heeft genomen... in het belang van haar familie. Nauert was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... en daarvoor was ze bekend als presentatrice van een ochtendshow op Fox News... de favoriete nieuwszender van Trump. Zowel het perspro Reuters als de New York Times meldt dat Nauwert zich heeft teruggetrokken vanwege een visumkwestie met haar kindermeisje. De nanny zou geen werkvisum hebben gehad. De Franse president Macron heeft verder kritiek op een deel van de gele hesjes. In Parijs riep gisteren een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen naar de bekende filosoof Alain Finkielkraut. Die had in een krant kritiek geuit op de gele hesjes. De, politiek, de politie greep in omdat de filosoof te beschermen. Winkelkroit werd naar eigen zeggen onder meer uitgemaakt voor smerige zionist. Europa moet zo'n 800 IS-strijders terugnemen die door de VS in Syrië gevangen zijn genomen, vindt president Trump. Doen landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat niet, dan zijn we gedwongen hen vrij te laten, schrijft Trump op Twitter. Hij vindt dat de 800 IS-ers die volgens hem afkomstig zijn uit Europa, in Europa moeten worden berecht. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die rond half zes van de weg raakte. De auto is helemaal uitgebrand. De twee slachtoffers, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, waren de enige inzittenden. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen nog droog, wel in de loop van de dag meer wolkenvelden. Dinsdag kans op wat regen en wat koeler. Ook woensdag kan er nog een bui vallen.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 Goedemorgen, ZFM Jazz. Luisteraars, dit waren de klanken van het duo Mulder en Mulder. Het legendarische duo Mulder en Mulder als openingstune voor weer een aflevering in de langstlopende programma reeks van CFM. CFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wat gaan wij allemaal doen vandaag? In ieder geval jazzmuzici uit Denemarken, Duitsland, Engeland, Amerika... en natuurlijk heel veel uit Nederland. We gaan eh, van start met het eh, Kirk Lightsey Trio... Never Let Me Go. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place on earth for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you were away. There'd be a thousand hours in the day. Without you, I know. But just with one caress, my world was overturned. From the very start, all my bridges burned by my flaming heart. You wouldn't leave me, would you? couldn't hurt me, could you? Never let me go, never let me go. thank you Just with one caress, my world was overturned. From the very start, all my bridges burned by my flaming heart. You wouldn't leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go. way you sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. dat was eh, Pearl Bailey. Een Amerikaanse actrice en zangeres. In 52 één grote hit met haar versie van It Takes Two to Tango. We gaan nu eh, luisteren naar een Duitse jazzcombinatie. En die noemt zich uh, Eine kleine Jazzmuziek. En wij gaan luisteren naar een, eh, een aardig bossatje somewhere. zijn de klanken van een gitarist Earl Klug. En die komt van een eh, cd, The Best of the Blue Note. The Best of the Blue Note. Dat zijn allemaal opnamen op het beroemde jazzlabel Blue Note. Eh, er zijn een paar Nederlanders ik, eh, die daar ook op gekomen zijn. De namen schieten me niet. In ieder geval een vocaliste zit erbij. Als je toegelaten werd tot het label Blue Note... nou, dan eh, was het heel wat. We gaan nu luisteren naar eh, een bijzondere muzikant, Hugh Laurie. Een Engelse acteur, stemacteur, komiek, scenario-schrijver, televisieproducent... televisieregisseur, muzikant en auteur. Als je het hebt over iemand die een veelzijdig artistiek palet aan beroepen heeft... dan eh, hebben we het over Hugh Laurie. Bekend geworden als dokter Gregory House in de ziekenhuisserie House. En eh, hij was ook eh, in het komische duo Fry en Laurie. Maar goed, we hebben het vandaag over zijn muziek. En hij heeft een cd uitgebracht met alleen maar bluesmuziek. En wij gaan eerst horen eh, hem aan de piano, hij aan de piano. En in het eh, klassieke de St. Louis Blues, Hugh Laurie. Ja, we gaan eh, nog een stukje draaien van Hugh Lori, En uh, dat is met, uh, die we net ook al hoorden, Gaby Moreno. Gaby Moreno. En we gaan nu luisteren naar de Weed Smoker's Dream. stuff on the market and make a meal. jail on her back. Those she got hot stuff for sale. What don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million. And your stuff away. What stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, cause I only have eyes. know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. warme stem van Joe Williams. I only have eyes for you. Er was een tijd, en die ligt nog niet zo ver achter ons... dat eh, allerlei restaurants en hotels en uh, kuuroorden... allemaal hun eigen orkesten hadden... en artiesten hadden die op gingen treden. Uh, zo heb ik voor mij liggen een een eh, cd van de Golden Tulip Hotel Keten. Samen met Pacific International, al heel allemaal lang geleden. En die hadden een serie Home of Jazz. En daar zingt en speelt eh, Bryant Olander, een Engelsman. Nou, het zij zo, maar hij wordt begeleid door een groep. Kijk, en dat is natuurlijk interessant mensen die allemaal al eens als solist hier bij Jazz in de Krocht zijn geweest. Op de cd wordt hebben geleid door Maarten van de Grinde gitaar... Edwin Kozilis op de bas, Frits Landenbergen... op allerlei percussie-instrumenten. Jeroen de Rijk, pas geweest hier, ook percussie. Peter Schoen, keyboards. Tom Beek, was volgens mij de laatste die hier was. Saxofoons, Niels Stauks, Tausk op de hoorn: We gaan luisteren naar een, eh, een standard The Shadow of Your Smile. One day we walked along the sand. One day climber in The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now, when I remember spring, all the joy that can Standard. Art Blakey kan niet missen met zijn eh, beroemde uitvoering van Monin. Ook van de Blue Note-serie. We hebben een eh, Nederlandse zangeres. 70 is inmiddels. Susha Citroen. Die heeft in de loop van de jaren heel veel op de plaat gezet. En eh, is van grote klasse gebleken in de loop der jaren een vakvrouw. Vader en moeder waren zeer muzikaal en ook eh, als eh, muzici in de, eh, werkzaam in verschillende orkesten. In de jaren tachtig heeft zij opname gemaakt met het Metropoolorkest. En ze heeft ook gespeeld met vernieuwers zoals Net Elstak, Willem Breuker, Nico Bunnik... Kees Slinger. We gaan eh, luisteren naar Susha Citroen met het Metropolitan. It'd be so nice to come home to. Yeah. be so nice by the fire Jazz Citroen met het Metropool Orkest. You'd be so nice to be... <laughs> to come home to. We gaan nu naar Ned Cunella, die we allemaal kennen van de grijs gedraaide hit uit de jaren, nou wat zal het zijn, 80, 70, 80. Uh, oh Mona. Maar hij, eh, dat was natuurlijk een commercieel ding, maar hij had een fantastische band, de New Georgians. En wij horen nu net Cunnell op zijn trompet. En ook zingend Blue Turning Grey. and I did it. You used to be, baby, oh so sweet to me. That's when I was your lover. Now, baby, you found another. You've had your thrills and you found someone new. Left me blue, turning gray Het eerste uur ZFM Jazz zit er alweer bij op, dames en heren, luisteraars.